We hebben sowieso culinair natuurlijk hier in Zandvoort. De NAM Rem Race op het eh, water hier voor de kust van Zandvoort. Classic Concerts bestaat alweer 10 jaar en heeft zondag een eh, groot feest. Jazz is er in eh, Haarlem. En natuurlijk het DTM op het circuitpark in Zandvoort. Ik denk als je alles moet bezoeken, dan ben je toch aardig bezig even. We wij gaan ons nu even concentreren op de laatste platen uit de Euro Breakdown. De top 16 zeg maar, zal zo'n beetje aan je voorbij gaan komen. 18 stijgers deze week, 2 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door Bob Sinclair en Shahara wanna. Mika met Kick-Ass en Timbaland, Justin Timberlake, Carry Out houden het ook voor gezien. Charisse hoorde wel met Pyramid. 10 plaatsen gaat zij omhoog en zij is de snelste stijger. snelste daler is Lady Gaga. Alejandro die moet 14 plekken inleveren. En langs genoteerd, dat is Stromae. Allora danst alweer 19 weken lang terug te vinden in de lijst van Europa. 20 augustus in de geschiedenis 1990. De Amerikaanse president George Bush die eist van de president Saddam Hussein dat duizenden wisselingen die volgens Bush door Irak worden gegijzeld worden vrijgelaten. En op zijn beurt eist Irak dan weer dat alle ambassades in Kuwait worden gesloten. Nou, we weten wat daarna allemaal gebeurd is. Breakdown niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. En wij gaan gewoon verder met de hitlijst van oh, Europa vandaag. Jazeker, Maroon 5. De single heet eh, Misery en staat al vier weken in de lijst. Van 23 omhoog naar 16. met zijn Bang Bang Bang. Zeven weken alweer in de lijst van 24 omhoog naar nummer 15. En voor de nieuwe single van Maroon 5, Misery. Vier weken lang staan ze in de lijst van 23 omhoog naar nummer 16. Zometeen gaan we even kijken wat er allemaal gebeurd is in de wereld van de showbiz. Eh, Robbie Williams, in ieder geval wat nieuws over. En ook Sharon natuurlijk weer. En eh, iets over Rihanna's tattoo waar we het vorige week ook al over hadden. Maar eerst gaan we verder met de hits van Europa. En wel met het nummer We No Speak Americano. En dat is natuurlijk van Jolante Bickel en G-Cup. En dat is de zomerhit van 2010 geworden. Dat blijkt uit de zomerse 50 van dit jaar. Het Australische duo Jolante Bickel gebruikte voor hun zomerhit een simpel van nummer uit de jaren 50. En dat was weer van de Italiaanse zanger Renato Carzone. Met rechte nummer 1 aldus Martijn de Lange van de zomerse 50. Latino Speak Americano. Die staat namelijk eh, met een grote meerderheid van de stemmen bovenaan. Pas op ruime afstand volgende nummers 2 en 3. Brian Adams, Summer of 69. En de Lambada van Kaoma. De Zomerse 50 hoorde je trouwens eh, vanmiddag op CFM. Tussen 12 en 3 werd hij uitgezonden. En nu langzaamaan weer op weg naar de Winterse 50. Si tu la parla mi americano. quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cave di I love you. Papà l'americano.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 to Be Cool. Een dikke We Speak Americano. En ze staan nu op de 13e plaats. Ze kwamen vanaf 16 en dus drie plaatsen winst voor deze Australiërs. En Robbie Williams is nog geen week getrouwd of hij neemt nu al een huwelijksbedreigende beslissing. Alles Ashley. Ashley Cole. Hij neemt namelijk zijn schoonmoeder in huis. De moeder van Ida, die heeft geldproblemen. In plaats van een appartementje voor moeder sturen, mag ze bij de pasgetrouwde Robbie en Eddie inwonen. Voetballer Ashley Cole die zal Robbie Williams waarschijnlijk een domme sukkel noemen. Nadat hij ingestemd heeft met het plan om zijn schoonmoeder in huis te nemen. Ashley was getrouwd met Cheryl Cole totdat ze erachter kwamen dat hij vreemd ging. Ashley zegt dat zijn overspel een gevolg is van het feit dat de moeder van Cheryl bijna in huis woonde. Haar aanwezigheid zorgt ervoor dat de twee nooit meer tijd met elkaar hadden wat Cheryl, of wat eh, ons weer brengt bij Cheryl. Want sinds Cheryl Cole gescheiden is van de voetballer Ashley, woont ze nog altijd in haar villa in Londen. Maar niet voor lang meer. Cheryl zou geen zin meer hebben om in het huis te wonen waaraan zoveel herinneringen met haar vreemdgaande ex-man kleven. Ze wil de villa daarom dan ook eh, verkopen en wel voor een bedrag van een kleine 4 miljoen euro's. Ondanks dat Cheryl veel in Los Angeles is voor haar werk, wil ze wel in Londen blijven wonen. Maar voorkeur gaat uit naar een kleine huis in West-Londen. Vorige week was eh, Rihanna ook al in het showbiz nieuws. Toen omdat ze een tattoo ging laten zetten in haar nek. En daar gaan we het nog even over hebben. Want leuk zo'n rebelse tekst in je nek eh, laten tatoeëren. Maar het staat alles boven stoer als de tekst verkeerd gespeeld staat. Het is Rihanna dus overkomen. Ieder deze week doken er al foto's op van haar nieuwe tattoo in haar nek met de Franse tekst Rebelle Fleur. Wat rebelse bloem zou moeten betekenen. Alleen degene die dat tattoo gezet heeft duidelijk geen kenner van de Franse taal. Want in de taal van de Fransen, dan komt het bijvoeglijk naamwoord, in dit geval dus rebelsen, altijd na het zelfstandige naamwoord bloem. in plaats van eh, dat goed neer te zetten, stond dat dus in de verkeerde volgorde. Dus even gaan kijken wat hij nou precies op had gezet. Oh ja, rebelle Fleur. Het zou dus moeten zijn Fleur Rebelle. Ja, is toch jammer. Jolanda Bicool deed heel goed om in de vierde week al door te zomen naar de dertiende plek, maar het kan beter. Dat bewijst Rihanna met DAMO. Zij staat ook vier weken in de lijst en deze week van 18 omhoog naar nummer 12.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 second is a lie. Better Than Love. Vijf weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. Van 15 omhoog naar nummer 11. Wat ons de tijd geeft om te kijken wat we gehad hebben. Charis is met haar Pyramid. Haar drie weken in de lijst van 30 omhoog naar 20. Ook drie weken in de lijst Kay Perry. Teenage Dream van 26 omhoog naar 19. Inleveren dat door John Mayer. Half of My Heart zak van 12 naar 18 in zijn 11e week. De Waving Flag van Kneen. 13 weken staan ze ermee in de lijst. Van 9 zakken ze naar 17. Maroon 5, Misery, 4 weken in de lijst van 23 omhoog naar 16. Van 24 naar 15 in de zevende week Mark Ronson, bang bang bang. Kylie ook, All The Lovers, 10 weken staat ze in de lijst, ze zak van 10 naar 14. En de zomerrit van 2010, de nummer 1 van de zomerse 50, Jolande Be Cool en Die Cup, We No Speak Americano. 4 weken lang in de lijst van Europa, van 16 omhoog naar 13. Van 18 omhoog naar 12, Rihanna, De Amon. 4 weken in de lijst en het hoor je dus Hurts Better Than Love. 5 weken in de lijst, van 15 omhoog naar nummer 11. De nummer 10 is er uh, verlies voor Aura. I Will Love You Monday. Zij zak van 6 naar die tiende plek toe. 13 weken lang al in de lijst van Europa. En ook iets met 13 hebben Flowrider en David Guetta. De club can handle me right now. Want die gaat namelijk van nummer 13 naar nummer 9. van deze week in handen van Flowrider en David Guetta. The club can handle me right now. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn er wel wat wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook wel de zon. Het blijft droog en er waait een matige zuid- tot zuidwestelijke wind. met die wind wordt ook nog eens warme lucht aangevoerd, wat ons weer tot een zeer aangename zomerse 25 graden brengt. Vanavond en de komende nacht is dan weer vrij helder en er waait erbij bij een meest matige zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 18 graden. Morgen flinke periodes met zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een overwegend matige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Zaterdagavond is het dan nog helder, maar zondagnacht neemt geleidelijk de bewolking wel wat verder toe. Het blijft tot verder in de nacht droog en er waait een matige zuidwestelijke wind. De temperatuur die daalt niet verder dan ongeveer 18 graden. Zondag beginnen we de dag met geregeld zon, maar al vrij snel ontstaan er wel wat stapelwolken. in de middag groeien deze zelfs uit tot enkele regen- en onweersbuien. De wind waait uit zuidwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur zal zondag niet boven de 24 graden uit gaan komen. Tot zover dan het weer. Dan gaan wij verder met de hits van Europa. Dat doen we met Train. If It's Love staat 8 weken in de lijst. Stond vorige week op 8 en staat ook deze week op 8. getting in it. I'm not in it to win it.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 Love, love, that's enough for me. You can see that you're being surrounded from every direction. And love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far. Vrijdagmiddag op weg naar je weekend hoor je de Sissers Sisters op je radio. Fire with Fire. Acht weken lang staan ze nu alweer in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze nog op plek 11 deze week. Stijgen ze dus in één keer vier plekken van 11 naar 7. En de voordeur Train, If It Is Love. Acht weken dus in de lijst blijven staan op 8 net als vorige week. En Flowrider, David Guetta. De club Can Handle Me. Vijf weken staan zij in de lijst van 13 gingen zij omhoog naar nummer 9. En goed nieuws is dus voor Nederlandse bodem, want Caro Elmerat die heeft een legendarisch record gevestigd. De Nederlandse zangeres die heeft vrijdag het record van langs genoteerde nummer 1 album alle tijden verbroken. En zij verslaat hiermee het eh, eerdere record van het album Thriller van Michael Jackson. De organisatie eh, heeft dat dit weekend allemaal verklaard in de hitlijst GFK Vrijdag. Haar debuutalbum eh, Deleted Sense from the Cutting Dance Floor staat sinds vrijdagmiddag alweer 27 weken op nummer 1. De thriller stond 26 weken op nummer 1 in de Nederlandse album Top 100.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 Negen weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog in de top 3 op nummer 3. Deze week levert ze één plekje in en zakt ze naar nummer 4 toe. Wij gaan even kijken in de Nederlandse top 40. Wat daar allemaal gebeurd is deze week. Ocean Drive featuring DJ Orchestra komt met Some People nieuw binnen op 36. Take Over Control, Afrojack featuring Eva Simons op 34 nieuw. Elisa Doolittle, Back Up, komt nieuw binnen op 27. En de Bumpy Ride van Mohambi komt nieuw binnen op 23. De top 10 van de Nederlandse top 40, Clap Your Hands van Sia, 13 weken in de lijst, zakkend van 8 naar 10. Next to Me, Ilse Lange blijft staan op 9 in haar vierde week. De club kan helemaal niet. Flow Rida en David Guetta blijft, uh, stijgt wel van, 4 naar, de, eh, van 12 naar 8. En dat alles in de vierde week. Ik denk, waar is die vier? Dat was de vierde week. Love the Way You Lie, Eminem en Rihanna. 7 weken in de lijst. Vorige week op 7, deze week op 7. Swedish House Mafia met One staat nu 5 weken in de lijst. Levert een plekje in van 5 zakken ze naar 6. California Girls, K. Perry featuring Snoop Dogg. 13 weken in de lijst van 3 zakkend naar 5 toe en Airplanes van B.O.B. en uh, eh, Halvey Williams of Paramore. 9 weken lang in de lijst van 6 omhoog naar 4. Van 4 naar 3 gaat Tim Burke met Bromance, 8 weken in de lijst. Ook 8 weken in de lijst Billionaire, Traffy McCoy en Bruno Mars blijven staan op 2. En voor de achtste week achter elkaar de nummer 1 van Nederlands top 40 in handen van Jolande Bicool en Dickup. We know speak Americano. Of ze dat volgende week weer zijn, dat horen we natuurlijk volgende week weer. Wij gaan de top 3 van Europa in. We doen dat met de dame die vorige week nog op 7 stond. Vijf weken lang in de lijst staat.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 En op 5 blijft staan Eminem en Rihanna Love The Way You Lie. Top 10 wordt volgemaakt door Lady Antebellum, Meet You Now, The Sister Sisters Fire With Fire, Train If It's Love, Flowrider David Guetta, The Club Can Handle Me en Aura I Will Love You Monday.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 Het internationale luchtverkeersleidingscentrum draaide vanmiddag zo'n anderhalf uur op 30 van de totale capaciteit. Rond half vijf waren de problemen in Maastricht voorbij. Voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan komt er donderdag een nationale mediaactie. De publieke omroep, RTL en SBS doen dat samen met samenwerkende hulporganisaties.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 De geschatte waarde is 40 miljoen euro. De Egyptische minister van Cultuur zegt dat het op klaarlichte dag is gestolen uit een museum in Cairo. Om te voorkomen dat het doek het land uit wordt gesmokkeld zijn vliegvelden en havens gealarmeerd. In 1978 werd het werk ook al gestolen. Het werd toen vrij snel teruggevonden. Een jaar later ontstond discussie over de echtheid van het schilderij nadat een kopie van het werk was opgedoken. Het Internationaal Monetair Fonds gaat komende week overleggen met Pakistan over de economische problemen door de overstromingen. Pakistan heeft een lening van 10 miljard dollar bij het IMF. Het land liep al achter met terugbetalen en door de ramp wordt die achterstand nog groter, want ook de Pakistanse economie is zwaar getroffen. Ongeveer een vijfde van het land staat onder water. Daardoor is maar weinig over van de infrastructuur en zijn veel oogsten mislukt. Waarschijnlijk gaat het IMF de voorwaarden van de miljardenlening versoepelen. Russische veiligheidstroepen hebben het vermoedelijke brein achter de aanslagen in de metro van Moskou gedood. Bij een vuurgevecht in Dagestan is de man door een anti-terror-eenheid doodgeschoten. Ook vier anderen kwamen om. De man zou de aanslagen op de metro eind maart in Moskou hebben voorbereid. Twee vrouwen bliezen zichzelf toen op, waardoor veertig mensen omkwamen. De man zou zijn getrouwd met een van de daders. Hij maakte deel uit van een groep militanten die in het noorden van de Caucasus strijdt voor meer onafhankelijkheid. FC Twente heeft de eerste overwinning van dit seizoen geboekt. De, landskampioen won met 3-0 van Vitesse. De doelpunten kwamen op naam van Janko en de Jong die twee keer scoren. De andere wedstrijden in de Eredivisie zijn nog bezig. Heerenveen speelt thuis tegen NAC, Groningen tegen de Graafschap en Ajax speelt tegen Roda. Het weer, opklaring en ook wat wolkenvelden, morgen mogelijk onweersbuien... en na het weekend koelt het flink af. Volgende week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.